De Tweede Kamer prijst de commissie De Wit voor de conclusies over de aanpak van de kredietcrisis. De Wit vindt dat de Nederlandse autoriteiten grote fouten hebben gemaakt en dat toenmalig minister Bos de Tweede Kamer vaak te laat heeft geïnformeerd. Bijna alle fracties benadrukken dat het kabinet bij dit soort operaties de Kamer voortaan beter moet inlichten, maar dat de Kamer ook meer zijn tanden moet laten zien. In de Amsterdamse zedenzaak heeft de verdediging vrijspraak gevraagd voor Richard van O. Hij is de echtgenoot van Robert M., de hoofdverdachte in de zaak. Zijn advocaten vinden dat Van O is meegezogen door Robert M. Toen hij achter een misbruik kwam heeft hij niets ondernomen, maar volgens de advocaten is hem dat juridisch niet aan te rekenen. Het OM heeft eerder 12 jaar geëist. In Friesland heeft de politie opnieuw twee jongens opgepakt voor de brand in de historische molen van Burum zondag. Het aantal aanhoudingen komt ermee op zes. De jongens die vandaag zijn opgepakt zijn 14 en 15 jaar en komen uit Kolm. Gisteren en maandag werden ook al telkens twee jongens aangehouden. Die zijn na verhoor weer naar huis gestuurd. Ze blijven wel verdachten. De brand in de molen is waarschijnlijk ontstaan door vuurwerk. De fruitteeltsector leidt door de vrieskou van afgelopen winter voor tientallen miljoenen euro schade. Volgens de Nederlandse fruittelersorganisatie valt vooral de oogst van peren tegen. Enkele telers in Flevoland en Noord-Holland zeggen dat de hele perenoogst zal mislukken. De precieze schade is pas tegen de zomer vast te stellen. Het weer vanavond buien met kans op onweer en hagel. Morgen eerst zonnig, daarna weer enkele buien. En dan worden het 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 196 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afrit Bunschoten 5 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam voor het knooppunt Amstel 5. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij Zaltbommel is de rechte ook dicht.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 snowing. driving me Can You, een eh, nummer van de laatst verschenen cd van eh, Luke Bryan. Rodney Clausen heeft het geschreven samen met eh, Chris Thompson en Jeff Stevens. Hij heeft het geproduceerd. Luke Bryan is een man die al jaren bezig is met het uitbrengen van country music daar in Amerika. En sinds kort heeft hij ook wat succes hier in Europa. Welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang gevarieerde country music vanaf diezelfde geschiedenis. You got a cousin who's telling you something that doesn't have nothing to do with the loving that we're in. Baby, I hear she saying this game we're playing should be complicated. If you want, I said I think she's crazy. Cause love don't have to be a bunch of drama, bunch of knockdown dragouts, crying in the rain. Mama, don't you think We're having such a good time together And it's only just begun My heart's never smiled so hard, baby Loving you is fun thousand feet off the ground So happy I found you, baby I love it There's no self-help book on your shelf You know too well they're trying to sell you something For nothing Cause love don't have to be a bunch of drama Bunch of knockdown drag-outs Crying in the smiled so hard, baby. Loving you is fun. Love don't have to be a bunch of drama, bunch of baby, loving you is fun. This old heart's never smiled so hard. Loving you Easton Carbon, een man die we hier in eh, Europa nog niet zo kennen, maar daar in Amerika heeft hij toch al hoge ogen gescoord met een aantal cd's die hij daar heeft uitgebracht sinds 1998 alweer. Loving You Is Fun is een van die nummers op die cd. Het is ook een uh, titeltrack van een cd die hij uitgebracht heeft een jaar of anderhalf geleden. everything that don't make sense about me Makes sense when I'm with you vind ik het wel eens leuk om eh, wat eh, minder bekende artiesten te draaien in het programma Country Track. Waarvan u zegt van, dat klinkt eigenlijk toch wel heel erg mooi. Maar we kennen die mensen gewoon helemaal niet. Geldt voor deze dame ook, denk ik hoor. Loretta Hagen van haar Mud and Stone. Verschenen dit jaar. Singer-songwriter. When my years are no children. Just never had them. And I am today. plan on any now I've been thinking about my golden years And who will be there to help me get around When my years are stacked to the heavens I'm afraid that I'll be alone No goodbyes, no teardrops and someone's eyes when mine forever close. I have a husband, but he is older. I don't know that he's going to outlive me. if he's here still, he'll be no help as it for him when my ears are stacked to the heavens. I'm afraid that I'll be alone. No goodbyes, no teardrops in someone's eyes Drops in someone's eyes and mine forever close. No goodbyes, no teardrops in 12 tracks staan er op deze cd en allemaal geschreven door Loretta Hagen en eh, ja, haar man Gary Hagen heeft deze cd mede geproduceerd. Singer-songwriter die eh, ja, bezig is met het eh, maken van haar eigen muziek en ze vindt het eigenlijk helemaal niet erg of het nou een grote hit wordt deze cd of niet. Ze zegt gewoon in een interview, als ik mijn soort muziek maar gewoon kan maken. Nog een nummer van diezelfde cd. that you're home. These days I've been not your fault it for. met hele mooie liedjes van deze Loretta Hagens. En als u nieuw eh, benieuwd bent wie die Loretta Hagen is, dan moet u maar eens gewoon kijken op haar website lorettahagen.com. Zo heet het dan .com om het in het Nederlands te doen. Nogmaals 12 tracks, nee 13 tracks op deze cd. Allemaal geschreven door deze dame. En hier is iets waar we al maanden op gewacht hebben. Althans, ik wel. Ik was blij dat ik me weer eens een beetje in lichtere kleren kon hijsen. Endless Summer. Mid-morning on Saturday. I got my girls and we're skipping town. In my 67 442 got the rag top down. Hal Dean's on the radio. Ain't it funny how they sing along? Makes me smile just a little bit because it's not a Miley Cyrus song These are the moments we can share Come on, let me take you there Loading up and living right Fast cars on a summer night little getaway So we go and grab the fishing poles I can't think of any better way For us to cleanse our souls French driver on the grill tonight Cherry stone straight out the shell Just another day in paradise Another story I can tell These are the moments it's getting late There's no traffic at the toll booth line Hal Dean's on the radio And my three girls know every line These are the moments we can share Come on, let me take you there up and living right Fast cars on a summer night warm and the music's right Russian my window Pulls in light to my pillow Tells me it's time to wake up and rise But here I lie Dreaming but not like in up to the top and feast my eyes on the great blue sky. misschien heb ik u nu wel op het verkeerde been gezet. En dat was eigenlijk ook een beetje de bedoeling. Lina N, I'm Gone, Loretta Hagen en Lina N. Het zijn twee dames daar uit Amerika die eh, zichzelf eh, begeleiden op gitaar en soms voor elkaar ook de backing vocals verzorgen. En die stemmen liggen heel dicht bij elkaar, dat heeft u daarnet wel gehoord. Hello everybody, this is David Frizzell and I'm working with an organization called MAD, that's Mothers Against Drunk Driving. on a very important song of mine called Say Hello to Heaven for 2012. I lie awake at night and call your name. My niece Michelle was killed by a drunk driver on her birthday, June 19, 1998. She was 32 years old and a mother of three. I'm doing everything I can. This kind of senseless killings has got to stop. So this year, I'm joining with my friends at MAD, asking you to please don't drink and drive. Please don't drink and drive. heaven for us. Tell Jesus Mothers Against Drunk Drivers. Oftewel eh, mad. Nou ja, mad is ook nog het woord van heel erg boos zijn. Nou, dat is eh, David Verzel ook in principe. En hij eh, verleent dus zijn medewerking aan dit soort organisaties daar in Amerika. Dat liedje, dat heeft hij dus ook opgenomen. Nee, dit is het verkeerde. Sorry. Ik moet even eentje verder. Ja, dat krijg je als je op een gegeven moment een paar cd-spelers hebt staan. Met daarnaast ook nog eens een keer een computer. David Frizzell, hij werkt dus mee voor Mad Mothers Against Drunk Drivers. Say hello to heaven. I lie awake at night and call your name. The sound of my own voice drives me insane. I'm doing everything I can To face the truth And take this like a man Won't you say hello to heaven for us Tell Jesus we're not mad But we miss you so ask him when he comes back to take us where you are and help me to forget the man in that other car. It's hard you left me one good reason to carry on I love our baby girl more than life When she needs her mom, I need my wife Won't you say hello to heaven for so much Please ask him when he comes To take us where you are had het motto Drank maakt meer kapot dan je lief is. En dit, dit is een Nederlandse productie van Dombo. If you ever feel lonely If you ever feel blue If you ever feel lonely I feel lonely too Pretty baby, I just want you And I need tonight Squeeze me, tease me, please me, freeze me, shake me, break me, take me, make me Let's have a party tonight Squeeze me, tease me, please me, freeze me, shake me, break me, take me, make me Let's have a party tonight Oh, pretty baby, when I walk in when I'm talking Keep on thinking Keep on thinking of you me, freeze me, shake me, break me, take me, make me. Let's have a party tonight. Squeeze me, tease me, please me, freeze me, shake me, break me, take me, make me. Let's have a party tonight. Oh, pretty baby, when I walk in keep on thinking Keep on thinking of you Pretty baby If you ever feel lonely If you ever feel lonely If you ever feel blue If you ever feel blue If you ever feel lonely If you ever feel lonely Babe, I feel lonely too Baby, I feel lonely too Pretty baby, I just want you feel lonely I feel lonely tonight If you ever feel lonely If you ever feel lonely I feel lonely tonight Ja, u heeft wel begrepen hoe dat dit nummer heet, hè? If You Ever Feel Lonely. Nee, ik heb het niet geteld hoe vaak hij het zingt in dit liedje, maar het komt nog eens een keertje voor. Jumbo, zo heet eh, de man die dit uitgebracht heeft en volgens mij zijn, is zijn echte naam George Nieuwenhuis. Een aantal maanden geleden waren ze hier in Nederland en dan heb ik het over Art en Lisa. Schrijversduo daar uit Amerika, ze brachten een paar cd's mee, onder andere Healing Time. En dit is... I'm watching Steal the Heart. she hurts you But you don't let it show Her words cut so deeply You hold back Cause you don't want no one to know That she still owns your very breath That she is still your only nest That she hard ride En aan hun heb ik gevraagd van eh, hoe kom je nou op die mooie teksten die jullie allemaal schrijven als eh, man en vrouw. En toen zei die uh, tegen mij van ja, soms dan gebeurt het wel eens dat ik een idee heb. En dat Arthan dan zegt van nou, ik zal dat wel eens even afmaken. En dat zijn dan nou vaak hele mooie liedjes die hij maakt. Maar soms dan heb ik ook wel eens liedjes die ik helemaal schrijf vanuit mijn hart. Onder andere Sense of want dat gaat een beetje over mijn, ja, over mijn jeugd. De plaats waar ik gewoond heb. Liza Beck. This place is just a sandbox. Is what my daddy said to me. You better catch the next bus out of town. If you ever want to be free. Don't you want to be free?

思考。 deze Art en Lisa. Die zal ik u de volgende keer wel eens laten horen. Dit is Jason Aldean. He gets up before the dawn. Packs a lunch and a thermos full of coffee. It's another day in the dusty hay. dancing En in Amarillo Sky heeft het eh, zelf geschreven samen met eh, John Rich en Big Kenny, oftewel Big and Rich, zo heten deze twee heren die zelf natuurlijk ook wel een heel, goed, eh, heel goede carrière hebben in de country scene, dacht ik zomaar hè. To. Dit? En dit is met Jenkins. Hij heeft het zelf geschreven van zijn laatst verschenen CD. I go to work, I go to church, get down on my knees and pray. Beg the Lord to take this hurt away. I go to sleep, I see mij wel eens gevraagd, wat is nou volgens jou Americana? Dan zeg ik Americana, dat is volgens mij country music, maar dan met een, uh, een hartig randje eraan. Dus sommige mensen vinden het helemaal geen country hoor. Brandon Hogan met zijn cd Silver Quick is ook zo'n man die zich bezighoudt met de Amerikanen. gentle be mine. forged our love like copper. It turned green over time. And Jen gave me a baby. We named her Adeline. Her blonde hair, it flowed like gold. She was my blood, my alkali. I had a bag for bearing turn my hands to working with platinum and sterling. I stir the pot, fabricated the foil, and I plated up the sin. That Jen loved another man. Adeline wasn't mine to begin. Midas with your golden touch, drop your philosopher's stone how to recast your fate. Don't melt down what you can make pure. Drop your philosopher's stone. A bronze flash of jealousy, a stone cold touch of lead. I carry a burned out chalice misery in the quarry and the mine among other fools with fortunes in pyrite But my sweet Adeline, you are the rarest of all finds And nothing can diminish the value of our bond Though I do not wish to make you pay Philosopher's Stone, zo heet eh, dit nummer wat door hem zelf geschreven is, door die Brandon Hogan. Silver Quick, zo heet de cd die hij eh, dit jaar heeft eh, uitgebracht. En ik zei al, ja, Amerikanen, het is een beetje country music met een hard randje eraan. Geldt niet voor deze dame hoor, Joe Di Messina. It's too late to worry. Een heel mooi voornemen. sticker on the back of his beat-up Chevrolet Said this truck eats sports for lunch So I pulled up beside him in my new Mustang I was just getting ready to say Boy, that truck's seen its last meal And soft It made my world spin so fast I thought it was gonna sling me off